Raymond Seré met het NWS-journaal. De partij Verenigd Rusland heeft zoals verwacht met grote voorsprong de parlementsverkiezingen gewonnen. Nu 11% van de stemmen is geteld, wordt voorspeld dat Verenigd Rusland, de partij van president Poetin en premier Medvedev, bijna 46% van de stemmen krijgt. Dat is wel iets minder dan bij de vorige verkiezingen voor de Duma. In 2011 kreeg de partij nog 49% van de stemmen. De tweede partij is de Poetin-gezinde nationalistische LDPR... met ruim 15 van de stemmen, gevolgd door de communistische partij met bijna 15 Volgens de prognose komt de liberale partij, de enige groep die openlijk kritiek uit op Poetin... niet boven de kiesdrempel van 5 Op dit moment heeft de oppositie één zetel in het parlement. Bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn hebben de regeringspartijen CDU en SPD verloren. Volgens de jongste prognose van de ARD blijft de SPD met 22% wel de grootste partij. De CDU van bondskanselier Merkel zou uitkomen op nog geen 18% en dat zou een diepterecord voor die partij in de Duitse hoofdstad zijn. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland komt voor het eerst in het deelstaatparlement en die partij won volgens de exitpol ruim 13,5% van de stemmen. Zomercarnaval in Rotterdam is toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Op de lijst staan nu 100 Nederlandse tradities. Zomercarnaval in Rotterdam is een meerdaags-evenement dat sinds 1984 bestaat. Hoogtepunt is de straatparade op zaterdag dwars door Rotterdam. Het feest trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Tradities die in de lijst zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld de bloemencorso's, de Nijmeegse Vierdaagse en het Sinterklaasfeest. De Nederlandse honkballers hebben hun Europese titel geprolongeerd. In de finale van het Europees kampioenschap won Oranje met 3-2 van Spanje. Dat gebeurde pas in de verlenging. Na negen innings was het nog 2-2. Het is de 22e keer dat Nederland Europees kampioen honkbal is geworden. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden aan zee... tot plaatselijk onder de 10 graden in het binnenland.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 En Zandvoort. We gaan weer beginnen aan 15 tracks in dit nieuwe muziekprogramma. De eerste eh, nieuwe cd is van Terry Lee Nichols. Met een enorm lange titel. Ik ga dat niet allemaal voorlezen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. En de tweede nieuwe cd is van eh, Lama Surai. <laughs> Lama Surai. Eh, en samen met Steven Halpern. En ook met een hele lange titel. Weet je wat? Kijk lekker even op de playlist van peacefulradio.info en daar eh, kan je het allemaal tot je nemen met videootjes, met eh, reviews enzovoorts enzovoorts. Eén groot feest. Ik wens je veel luisterplezier. Oh. que pánico lo lleve solamente a comentar. Yo no cambiaré mi empeño porque en esto soy Bawa. Bawa. H, H Adesina, H y Fabi, H Atanda, H Baba, H Yede, H todos los iguanos de este mundo, H Bawa, H para mi madre, H para todos los oro que quieren este mundo con paz y tranquilidad. Achepa mi gente, achepa Cuba, achepa Inglaterra, achepa todos los hermanos que quieren este mundo y este mundo que es africano, que es mi mundo, que es tu mundo, que es el mundo de África, ese mundo que te da la magia, que te da la paz y la tranquilidad.